Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Amerikaanse oud-president Donald Trump is aangeklaagd voor pogingen om de verkiezingsuitslag van 2020 te beïnvloeden. Het gaat om vier aanklachten. Hij wordt onder meer beschuldigd van een samenswering om de VS te bedriegen... en van het ondermijnen van rechten van burgers in een poging de verkiezingsuitslag ongedaan te maken. Naast Trump zijn ook zes anderen bij de samensweringen betrokken. Hun namen zijn niet bekendgemaakt. Trump moet aanstaande donderdag om vier. 4 uur lokale tijd in de rechtbank verschijnen in Washington, D.C. Polen gaat extra troepen naar de grens met Belarus sturen... omdat gisteren twee Belarusische helikopters boven Polen vlogen. Volgens inwoners van een Pools grensdorp vlogen de helikopters over hun huizen. De autoriteiten ontkenden dat eerst, maar nu zegt het ministerie van Defensie... dat de helikopters moeilijk te detecteren waren, omdat ze laag overvlogen. De helikopters zouden ongeveer drie kilometer landinwaarts zijn gevlogen en keerden daarna terug. Vorige maand verplaatste Polen ook al militaire troepen richting de grens met Belarus. De Amerikaanse zangeres Lizzo is aangeklaagd voor seksueel wangedrag... en het creëren van een onveilige werksfeer. In een aanklacht van drie voormalige achtergronddanseressen... staat onder meer dat Lizzo mensen seksueel intimideert... en opmerkingen over hun gewicht maakt. In Zwitserland en Corsica zijn Nederlandse bergsporters omgekomen. In Zwitserland kwam een man van 36 om het leven toen hij met een groep klimmers onderweg was naar de Aguille du Tour, een top van ruim 3500 meter. Kort voor de top werd de groep geraakt door een rotslawine. Op Corsica is een man van 41 uit Hengelo omgekomen. Hij was zondagavond opgegeven als vermist nadat hij niet was teruggekeerd van een bergwandeling. Het weer bewolkt en een graad of 15.